Later vanmiddag komt ook de grootste vakcentrale, de FNV, met de inzet voor de CAO-onderhandelingen. Het kabinet trekt volgend jaar 133 miljoen euro extra uit voor het kindgebonden budget. Dat wordt morgen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dit jaar bleef de jaarlijkse verhoging van het kindgebonden budget vanwege de economische crisis achterwege. Minister Rauwvoet voor Jeugd en Gezin heeft nu binnen zijn begroting geld gevonden om de verhoging volgend jaar wel door te laten gaan. Hoeveel gezinnen erop vooruit gaan is nog niet duidelijk. CDA-fractievoorzitter Verhagen vindt het jammer dat partijprominent Herman Wijfels zoveel kritiek heeft op zijn manier van optreden. Wijfels verweet Verhagen gisteren in het tv-programma Buitenhof om tunnelvisie. Verhagen zou zo graag willen regeren dat hij alles en iedereen op zijn weg opzij schuift. Verhagen zei vanochtend dat hij zich niet in dat beeld herkent. Hij is ervan overtuigd dat Wijfels, als hij het eindresultaat van de onderhandelingen ziet, toch zal concluderen dat het een net stuk is. Bisschop Wiertz van Roermond eist dat priesters in zijn bisdom meedoen aan speciale bezinningsdagen over het seksueel misbruik binnen de kerk. Aanleiding is onder meer de beschuldiging van Wierts voorganger, bisschop Gijssen. Die wordt door een oud-leerling van het priesteropleiding Rolduc beschuldigd van seksueel misbruik. In China zijn zeven verdachten opgepakt in een nieuw melkfraudeschandaal. In de melkfabriek in de provincie Jiangxi is 26 ton melkpoeder vermengd met melamine. Onder de gearresteerden is de directeur van de melkfabriek. Melamine wordt gebruikt bij de productie van plastic en kan gevaarlijk zijn voor baby's.